12 uur. met het NOS-journaal. De antiterreuraanklager in Parijs heeft aanwijzingen voor radicalisering gevonden... bij de politiemedewerker die donderdag vier collega's doodstak. Hij zou contact hebben gehad met leden van een salafistische groepering. Het salafisme is een ultraconservatieve, orthodoxe stroming binnen de islam. Ook had de man voor de aanslag nog contact met zijn vrouw. De twee zouden in de uren voor de aanval 33 berichten naar elkaar hebben gestuurd over de islam. Opnieuw is het onrustig in Bagdad. Eerder vandaag werd het uitgaansverbod opgeheven... maar daarna vielen bij nieuwe protesten zeker 14 doden. Sinds dinsdag zijn bij de onlust al meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Irak is al dagen in de ban van grote anti-regeringsprotesten... waartegen ordentroepen hard optreden. Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid... corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen. Ook bij de Iraakse ambassade in Den Haag werd gedemonstreerd. Saoedi-Arabië en Iran nemen stappen om de spanning tussen de twee landen te verminderen. Volgens de New York Times heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan Irak en Pakistan gevraagd om in het conflict te bemiddelen. Iran zou daar positief tegenover staan. Vooral de afgelopen maand liep de spanning hoog op door aanvallen op Saoedische oliecomplexen. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door Houthi-rebellen in Jemen. Maar volgens Saoedi-Arabië en westerse landen zat Iran daarachter. In de eredivisie heeft Heerenveen thuis met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. Vitesse won in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht. Ook Sparta won met 2-1 thuis van FC Twente. Heracles won in eigen huis met 2-0 van Emmen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden.